Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Estland is een jongen van 16 veroordeeld tot 9 jaar cel voor de moord op zijn lerares Duits. Hij schoot de vrouw een jaar geleden dood in de klas voor de ogen van vier medeleerlingen. Waarom hij dat deed is een raadsel. De derde klasse gebruikte voor de moord een pistool van zijn vader. Omdat die vader zijn wapen goed had opgeborgen, kan hij niet worden vervolgd. In een civiele zaak zijn de vader en zoon wel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 euro. In Herugelwaard is bij onderzoek naar een babylijkje het lichaam van een tweede dode baby gevonden. De politie doorzocht de woningen bijna twee weken geleden het stoffelijk overschot van een baby in een schuur was gevonden. De fonds van de tweede baby is nu pas bekendgemaakt. De politie wilde eerst onderzoeken of de baby's van de bewoonster waren of van de vrouw die spullen in de woning had opgeslagen. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat geen van beiden de moeder van de baby's is. Japan heeft voor het eerst erkend dat iemand mogelijk ziek is geworden door de vrijgekomen straling bij Fukushima. Bij een medewerker van de kerncentrale is leukemie vastgesteld. Na de ramp heeft de regering gezegd dat de gezondheidsgevolgen van de straling minimaal zouden zijn. Nu blijkt dat de ramp toch mogelijk een geval van kanker heeft veroorzaakt, zo ook het bedrag aan compensaties mogelijk stijgen de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden kan beginnen. De financiering van het project is rond, meldt RTV Noord-Holland. De bouw en het onderhoud van de sluis kost ongeveer een half miljard. Een groep bedrijven die de sluis gaat bouwen heeft vandaag bekendgemaakt dat het geld bij elkaar is gebracht. De sluis is naar verwachting over vier jaar klaar. Het weer bewolkt en verspreidt wat regen, maar hier en daar ook af en toe zon, bij zo'n 12 graden. Morgen regen, een stevige zuidwestenwind en opnieuw een graad of 12.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 waardoor de rechterrijstrook voorlopig dicht is... want er moet ook lading worden overgeheveld. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Daar staat wel file op die A44 bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. En verder een lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...